Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte wil dat de begroting voor de periode 2014-2020 met 10% wordt verlaagd. Dat komt neer op 100 miljard euro. Rutte deed zijn uitspraken bij aankomst in Brussel, waar hij is voor de tweedaagse EU-top die rond deze tijd begint. Hij vindt dat als de lidstaten moeten bezuinigen, de Europese overheid het met minder moet doen. Het Joegoslavië-tribunaal heeft een van de elf aanklachten tegen de Bosnisch-Servische leider Karadzic verworpen. Hij wordt niet langer vervolgd voor genocide in het district Prijedor. Er is volgens het tribunaal in Den Haag onvoldoende bewijs. Er blijven nu nog tien aanklachten over tegen Karadžić, waaronder genocide in Srebrenica. De advocaten van Karadžić hadden verzocht om alle elf aanklachten tegen hun cliënt te verwerpen, maar het tribunaal ging daar niet in mee. De komende maanden zal Karadzic zijn verdediging voeren. Hij wil honderden getuigen horen. Generaal Middendorp is vanaf vandaag de hoogste militair van Nederland, de nieuwe commandant der strijdkrachten. Hij volgt Peter van Ume op, die de leiding tijdens een ceremonie aan Middendorp heeft overgedragen. Bij de ceremonie was de top van de krijgsmacht en politiek aanwezig. De 51-jarige Middendorp was de afgelopen tijd directeur operaties op het ministerie van Defensie. Daarvoor was hij commandant van de Taskforce Uruzgan in Afghanistan. In Arnhem is een koe beklad met graffiti. Waarschijnlijk is het vannacht gebeurd. Vanochtend zag de boswachter van een park dat er een onduidelijke tekst op het dier was gezet. Hij noemt de actie te dom voor woorden en doet aangifte. De meeste graffiti wordt zo snel mogelijk met water van de koe afgehaald. Het weer, wolkenvelden, afgewisseld met zon. Het is 25 tot 30 graden. Tegen de avond trekken via het zuidwesten stevige onweersbuien het land binnen. Morgen wisselend bewolkt en in het oosten een onweersbui. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo op 106.9. 106.9. ZFM. 24 uur per dag.